10 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De NS verwacht komende maand opnieuw een record aantal reizigers. Er worden ruim 36 miljoen treinreizigers verwacht. Vorig jaar waren dat er 35 miljoen, ook een record. September is elk jaar de drukste maand op het spoor. Mensen zijn terug van vakantie en studenten gaan weer studeren. Vooral in de ochtendspits is het druk. Om alle reizigers te kunnen vervoeren zet de NS extra lange treinen in. Volgend jaar is het de bedoeling dat op drukke trajecten nog meer treinen gaan rijden. Bij de protesten in Hongkong hebben politieagenten hun vuurwapen getrokken en een waarschuwingsschot gelost toen demonstranten hen aanvielen met stokken. Ook gebruikte de politie voor het eerst waterkanonnen. Inwoners van Hongkong zijn voor het twaalfde weekend de straat op gegaan om te demonstreren tegen de groeiende Chinese invloed op de voormalige Britse kolonie. Ze eisten democratische hervormingen en het aftreden van de leider van Hongkong, Carrie Lam. De Uitmarkt in Amsterdam is dit weekend bezocht door 450.000 mensen. Dat zijn er 50.000 meer dan vorig jaar. De traditionele aftrap van het culturele jaar speelde zich af op het Museumplein, het Leidseplein en het Vondelpark. Daar gaven theatermakers, muzici en dansers een voorproefje van wat er de komende tijd in het land is te zien en te horen. De Uitmarkt wordt op dit moment afgesloten met de musical Sing Along. In de eredivisie heeft PEC Zwolle gelijk gespeeld tegen Sparta. In Zwolle werd het 2-2. Eerder vandaag won ADO Den Haag met 3-0 uit bij RKC Waalwijk. En FC Utrecht verloor thuis met 2-1 van VVV Venlo. De ploegen die nog op Europees niveau actief zijn waren dit weekend vrij. Het weer, het is warm en dat blijft er nog een tijdje vanavond... maar uiteindelijk daalt het kwik naar 15 graden. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm... met temperaturen rond de 30 graden. Ook dinsdag, maar dan kan er lokaal een onweersbui vallen.